Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Op meerdere plekken in Oekraïne was het vannacht opnieuw onrustig. De Oekraïense regering meldt dat er explosies zijn geweest in Kiev en Kharkov. In een stad vlakbij Kiev is een appartementencomplex geraakt door een raket. In het gebouw is brand uitgebroken. Er zou zeker één persoon lichtgewond zijn geraakt. Oekraïne mag lid worden van de EU. Dat vindt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Volgens haar is Oekraïne één van ons geworden en is het land welkom in de EU. President Zelensky van Oekraïne twitterde dat hij von der Leyen telefonisch heeft gesproken over EU-lidmaatschap. Rusland en Oekraïne gaan deze ochtend onderhandelen. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse media. De gesprekken vinden plaats in Belarus. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er voorafgaand aan de onderhandelingen geen voorwaarden gesteld. De nieuwe grondwet van Belarus is per referendum goedgekeurd. Volgens Russische media stemde 65 voor. De nieuwe grondwet lijkt bedoeld om president Lukashenko te beschermen. Presidenten zouden niet vervolgd kunnen worden voor misdaden tijdens hun ambtstermijn. En ook wordt het ingewikkelder gemaakt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. En banken hebben opnieuw honderden geldautomaten gesloten. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er afgelopen jaar 879 automaten zijn dichtgegaan. Volgens exploitant Geldmaat komt dit doordat het aantal contante betalingen drastisch afneemt. En ook zijn de openingstijden van de geldautomaat verkort, waardoor er minder mensen pinnen. Om plofkraken tegen te gaan worden de meeste geldautomaten tussen 11 uur s avonds en 6 uur s ochtends uitgeschakeld. Het weer, het is helder en fris met zo'n 0 graden aan zee tot min 4 in het binnenland. Vandaag grotendeels zonnig, later komt er wat bewolking.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 De Oekraïense regering meldt dat er explosies zijn geweest in Kiev en Kharkov. In een stad vlakbij Kiev is een appartementencomplex geraakt door een raket. Oekraïne mag lid worden van de EU. Dat vindt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Volgens haar is Oekraïne één van ons geworden en is het land welkom in de EU. En Rusland en Oekraïne gaan deze ochtend onderhandelen. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse media. De gesprekken vinden plaats in Belarus. Het weer vandaag grotendeels zonnig.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 show you how to do it to yourself Took scissors to your chastity belt Then you fucked me over You lied, you lied just a little I guess I liked it a little I let it slide every single time But I'm getting something glory.